Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse studenten wonen steeds minder vaak op kamers. Dat komt door de invoering van het leenstelsel acht jaar geleden... en het tekort aan studentenhuisvesting... blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van Kansas. In het collegejaar 2015-2016 woonde 53 van de Nederlandse studenten op kamers. Nu is dat 44 betaalbaarheid en het niet kunnen vinden van een woonruimte zijn voor studenten de belangrijkste redenen om thuis te blijven wonen. Het totale aantal uitwonende studenten is wel gestegen. Dat komt door de toename van internationale studenten. Het ministerie van Landbouw heeft informatie achtergehouden voor de Europese Commissie over grootschalige landbouwgrondfraude, zegt Investico. In 2017 kwam aan het licht dat boeren gemeentelijke groenstroken als landbouwgrond registreerden om extra EU-subsidie te krijgen. Een jaar later zeiden Nederlandse ambtenaren tegen de Europese Commissie... dat het probleem alleen in Berkelland speelde. Maar volgens Investico wisten ze dat er in andere gemeenten... vergelijkbare perceelfruiden was vastgesteld. In een psychiatrische kliniek in Portugal bij Rotterdam... is afgelopen dag brand uitgebroken. Het gebouw is ontruimd en patiënten zijn opgevangen op het terrein... meldt de veiligheidsregio. Op het terrein zit ook een TBS-kliniek, maar volgens een woordvoerder woedde de brand in een ander gebouw. Tegen middernacht was de brand onder controle. Over de oorzaak is niets bekend. Het weer helder en nog lange tijd warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af naar een graad of 15. De komende dag opnieuw veel zon en warm, 28 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht.